Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op als je deze ochtend op de fiets of in de auto stapt, want het kan glad zijn. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Vooral in Limburg kan het raak zijn. Daar kunnen ook een paar vlokken sneeuw vallen. In de loop van de dag loopt de temperatuur verder op en neemt de gladheid af. Maar vanavond is het weer oppassen geblazen. Bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in het Limburgse Beeksem... zijn zaterdagavond twee personen gewond geraakt. Of het gaat om vluchtelingen die opgevangen worden in het AZC... kan een woordvoerder niet zeggen. Tijdens een bruiloft in Italië zijn 35 mensen gewond geraakt... toen opeens de vloer instortte. Het feest was in een oud Toscaans klooster. Vijf van de slachtoffers zouden in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. In totaal waren er 150 mensen aanwezig op het feest. Hoe, het komt dat de vloer ineens instortte, wordt nog onderzocht. En bij het Amsterdam UMC zijn ze super blij. Daar hebben ze een miljoenen subsidie binnengesleept om onderzoek te kunnen doen naar diarree onder kinderen. Wij werken heel veel met rotavirus. Dat is de meest belangrijke oorzaak van diarree in de wereld bij jonge kinderen. Meer dan 200.000 kinderen per jaar gaan eraan dood. De onderzoekers denken dat het aantal alleen maar verder toeneemt door klimaatverandering. Een record longt voor PSV. In de eredivisie hebben ze dit seizoen alleen nog maar gewonnen. Gisteravond pakten ze overwinning nummer 17 door Excelsior met 3-1 te verslaan. Daarmee evenaren ze een oud eredivisie record. Volgende week kunnen ze het record dus pakken, weet spits Luc de Jong. Nu we zo dichtbij zijn, om, we hebben het record natuurlijk al gedeeld... maar als we het zelf kunnen pakken, Utrecht uit, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, dat, dat probeer je natuurlijk zo ver mogelijk door te brengen... zo, zo lang mogelijk door te gaan die reeks. En dat eh, ja, daar gaan we alles aan doen. Ja, er waren nog drie wedstrijden gisteravond. FC Twente won de topper van AZ met 2-1.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 The night is cold the trees are bare. But I can feel the scent of roses in the air. It's June in January Because I'm in love. I'm really in love. But only because I'm in love with you. So in love, so the scent of roses in the air. It's June in January because I'm in love, but only because I'm in love with you. Welkom bij ZFM Jazz, samenstelling en vandaag, Alco Beuving. Ja, op deze regenachtige zondag. Eh, het donker weer. Ik moet zelfs de lamp aandoen in de studio. Dus zo donker is het. En eh, ja, dan gaan we toch wat vrolijke muziek draaien in januari. En eh, ja, wie weet heeft u wel hele goede voornemens. En wie weet lukt het ook wel. En een van die voornemens is misschien wel om te gaan lopen. Nou, daar kom ik zo op. Wat mag je verwachten het eerste uur? Ik zie staan Greta Matassa. Ik zie Lionel Hampton, de Bohunks, Dee Daniels... Eh, Bob Brookmeyer en eh, Clark Terry, Harry Nielsen, eh, Niels Petter Molvaar. Ja, kortom, het wordt weer gewoon een mooi programma. En ik had het net over goede voornemens. Nou, we zijn pas in, de, denk ik, week drie dat het ongeveer is. En dan wordt het al wat lastiger met die voornemens. En wie weet had je wel het voornemen om eh, wat meer te gaan wandelen. Wat meer naar buiten te gaan. En daar is een mooi nummer over. Walking Shoes. En dat wordt gespeeld door een, eigenlijk een groepje wat eh, zeer de moeite waard is. Dat wordt gespeeld, moet ik even kijken hoor, wie er allemaal in meedoen. Dat, eh, Ronnie uh, Cuber wordt er, speelt erin mee. Nick uh, Nola en Gary Suljan. En die noemen zichzelf de Three Baritone Saxophone Band. En die cd die staat helemaal vol met eh, de, de, de band speels, uh, eh, plays eh, Mulligan. Ja, dat, die kennen we natuurlijk allemaal. Dus je speciale aandacht voor de Three Baritone Saxophone Band. Dan moet ik hem even opzoeken, want ik had hem wel ergens gezien. Uh, komt die Walking Shoes. Prachtige muziek van de, eh, de Three eh, eh, Bariton Saxophone Band. En als je denkt, wat klonk die bars leuk, daar werd, die werd bespeeld door Andy McKee. En de drummer was Joe Farnsworth. En ja, een beetje wilde muziek, misschien muziek om wakker te worden. We gaan een stapje terug doen en dat doen we met de Amazonics... Amazonics samen met Michelle Simonal. En als het over Amazonics gaat, dan weet je natuurlijk al... die komen uit Brazilië, dus dat is tijd voor Bossa. En die spelen vaak, die, eh, Michelle Simonal... Die, eh, die, zingt vaak popsongs met een beetje in een eh, bossa nova stijl. En ik heb uitgezocht Behind Blue Eyes. Ja, dat kent iedereen natuurlijk van The Who en Limp Biscuit, niet te vergeten. dat is een aardig nummer. Ik ga hem even opzoeken en ik ga hem starten. En Behind Blue Eyes. Komt-ie. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be. faded to tell it only lies. But my dream. zou ik zeggen, door deze Braziliaanse zangeres uh, Michelle Simonal. dat klinkt toch even wat anders dan eh, de baritonband. band. ja, dan wordt het tijd voor weer wat echte jazz, zal ik maar zeggen. En ik heb klaargezet een, een, bekende trompetist, een, geboren in Denemarken, maar eigenlijk gewoon een Amerikaan Kai Winding. En eh, ja, die heeft mooie muziek gemaakt. Vaak samen met J.J. Johnson, maar ook wel alleen. En eh, er is ooit een, een album uitgebracht eh, door Lionel Hampton. En ja, die Lionel Hampton Presents. En dat is dus deze manier. Lazy Moments, komt-ie. vrolijke muziek van Car Winding. En die speelt natuurlijk de trombone. En Greta Matassa, een Canadese eh, jazzzangeres... die zingt over The Man with the Horn. Eh, ook een leuk nummertje. Die zal ik ook even gaan starten. En Greta Matassa komt die... You'll always find me near the man with a horn. Find me there from dark until dawn. That's the place where. Just listen while he takes his solo apart. Watch him close his eyes from the start. Hear that music pour from his heart. Greta Matassa. Eh, van de cd eh, Favorites from a Long Walk, een cd uit 2005. En op de vraag hoe ze heeft leren zingen, zei ze eigenlijk... mijn methode om te leren zingen was vrij eenvoudig en ongecompliceerd. Ik zong mee met grote jazzzangers van wie ik zoveel hield... en ik liet me door hen alles leren wat ik kon leren. Nou, dat is eigenlijk de meest simpele manier. Hè? Als je zo kan leren zingen, zoals deze dame... en je, doet, je zingt mee met eh, anderen, dan... ja, dat kan dus blijkbaar succes hebben. FM Jazz. Lionel Hampton met Flying Home. Eh, ooit gecomponeerd door Benny Goodman en Lionel Hampton. Het verhaal gaat dat eh, dit eigenlijk eh, een beetje gaat over de vliegangst van Lionel Hampton. Die zat, een, dat geloof volgens mij op een vlucht voordat ze vertrokken van Los Angeles naar Atlantic City. zat Lionel Hampton wat te fluiten. En Benny Goodman, die naast me stond, vond dat een leuke melodie. En ja, s'avonds speelde Benny Goodman dat wijsje. En eh, ja, dat was, en uh, Lionel Hampton zei, ja, dat was om zijn gedachten af te leiden van de vlucht. Ja, bijzonder. Eh, tijd voor een beetje klassieke ondertoon. En dat doen we met de Bohunks. En die hebben samen met het Metropoolorkest een, een cd, de Chesterfield Arrangement van Raymond Scott, gespeeld. En er staat een, een nummertje op, Menuet in Jazz. Ja, dus muziek van eh, Raymond Scott. En eh, wat eh, Raymond Scott zo relevant maakt voor onze tijd... is de ritmische toegankelijkheid van zijn werk. Is dit nou jazz? Nee, het is niet echt de jazz, maar het zit er wel tegenaan natuurlijk. Het is, in de jazz wordt die Raymond Scott weinig gewaardeerd. En de Bo Hunks is het een saxofoongezelschap. En eh, ja, van grote kwaliteit. En die hebben toch verschillende cd's gemaakt. Ze hebben onder andere zo'n cd met Laurel en Hardy muziek gemaakt. Kortom, leuke muziek, ook zeker voor de zondagochtend. Eh, dan hebben we weer een zangeres klaargezet. En dat is deze, Dee Daniels, samen met het trio van Johan Clement. Never make your move too soon. Ja, dat is een, een, eh, duidelijk advies. was eh, die Daniels samen met Johan Clement op de piano. Op de, uh, eh, eens even kijken, dat was eh, op de bas Koos Wiltenburg en op de drums Fred Krens. En dat komt allemaal van de cd Close Encounters of the Swinging Kind. Cd uit 1991. Ja, die Daniels, wie kent haar niet? Toch is ze niet vaak op de radio. En dat is in dit programma natuurlijk. Je hoort muziek die je niet vaak op de radio hoort. ZFM Jazz. Yes. En dan tijd voor Ode aan de Vlugelhorn. Dat is een eh, nummer van uh, Bob Brookmeyer en Clark Terry. The Power of Positive Swing. Clark Terry op de flugelhorn en Bob Brookmeyer op de trombone. En Roger Calloway speelt de piano. Deze opname is uit 1964. Eh, ja, prachtige cd eigenlijk. Het was een quintet van uh, en Terry. mooie muziek, 60 jaren muziek, maar grappig. tijd voor iets heel anders. Tijd voor deze meneer. uit, een film, iedereen kent die film nog wel.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 En dan kom ik terecht bij een bekende. En dan gaan we eens even kijken waar ik die heb neergezet. Dat is dit nummer van een cd. Dat is Niels Petter Molvar. Die speelt natuurlijk trompet. En die heeft een cd uitgebracht Certainty of Tides. Eh, ja, dat is wel bijzonder, want dat heeft hij gedaan met de Norwegian eh, Radio Orchestra. Het nummer dat ik laat is Kako Dita. Mooi nummer. Niels, komt-ie. Petter Molvaar, trompet. En ja, die wisselwerking met het orkest is eigenlijk heel bijzonder. Mooie cd geworden. Dat Noors eh, eh, eh, orkest is eigenlijk te vergelijken met Metropool. spelen jazz, pop, rock, alles. mooie muziek en ja, de, dit nummer... Uh, Kakonita is uit een soundtrack van de film Frozen Heart. Mooi, prachtig cd. Ehm, ja, tijd voor iets vrolijker, zou ik dan bijna zeggen. Dan kom ik uit bij dit. two, three. a sugar cane. I put in my mouth the sweetened things. Oh, everybody's just looking down on miniatures of important statues, comparing them at every boutique. The cheaper of a pretty difficult. Room 11, Nederlandse formatie. En dit was een live optreden op het Noordzee Jazz Festival 2008, als ik me niet vergis. Ja, leuk, leuk, mooie versie ook van dit nummer. Bekend nummer, heeft volgens mij ook wel in de hitparade gestaan zelfs. het eerste uur zit er bijna op. We hebben een, eh, ja, weer een, eh, een collectie eh, jazz voor de zondagochtend samengesteld. Ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop dat je twee uur er ook bij bent. Want dan hebben we muziek van Koert Edelhagen, Olaf Hoeks, Shaka Khan... Van Frankie Valley, Sting, nou, te veel om op te noemen, Oliver Nelson. Eh, zorg dat je erbij bent, ook twee uur. Even tijd voor koffie. En de, de, de tijd tot het nieuws vullen we op met eh, eh, Lia, even kijken wat ik haar neergezet heb. Lia Delaria, welcome to my party. Welcome to my party, glad you stumbled in. Welcome to my party, baby, where's the ice? Who here's up for dancing? Who here's new? Welcome to my party, Who the hell invited you, you're here cause you love me. Don't I know it? Yeah, I know you're here because you love me. Cause the booze is cheap and the low down low. Welcome to my party, you know what I need. We up for jazz and Queenie's up for anything tonight. I gotta get my engine smoking. I need it bad, God, I need it more. I need a lot of friendly stroking, cause there ain't no heaven and there ain't no hell, no turning back. Daddy locked the door. Well, God.